uur. Buitenwalgemoed met het NWS Journaal. De voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen en EU-president Michel... hebben het verdrag ondertekend over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk... uit de Europese Unie. Daarin staat dat de rechten van de Britten en EU-burgers overeind blijven... dat de Britten 45 miljard euro aan de EU betalen... en dat er geen echte grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. Volgende week is het woord aan het Europees Parlement... En ook de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten moeten er nog schriftelijk mee instemmen. Op 31 januari wordt de brexit dan een feit. Medewerkers van het Rotterdamse OV-bedrijf zijn op station Schiedam Centrum geschopt en geslagen door een groep van 10 mensen. Ook een paar agenten raakten licht gewond. De groep had reizigers lastiggevallen en stak sigaretten op waar dat niet mag. Toen ze daarop werden aangesproken keerden ze zich tegen de OV-medewerkers en de agenten. Vier mannen van 19 en 20 zijn opgepakt. Bij een woningbrand in Duiven zijn vanmorgen drie doden gevallen. Buren die het zagen dat het huis in brand stond... proberen de bewoners te vergeefs te waarschuwen. De oorzaak van de brand in Duiven is nog onduidelijk. Minister Bruins voor Medische Zorg vindt dat de gedragscode... die de farmaceutische industrie heeft opgesteld tekortschiet... omdat er niets in staat over de hoogte van de medicijnprijzen. Volgens de brancheorganisatie is dat aan medicijnfabrikanten zelf... en ook zouden de mededingingsautoriteiten het kunnen zien... als verboden prijsafspraken. Minister Bruins vindt dat de medicijnprijzen wel thuis horen in de gedragscode. Hij heeft de farmaceutische industrie gevraagd om met een verbeterde versie te komen. Het weer nog, veel bewolking. Op sommige plekken komt de zon tevoorschijn. Het is vrijwel droog en 3 tot 7 graden vanmiddag. Vanavond ontstaat op veel plaatsen opnieuw mist. En vannacht kan het licht vriezen. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.